Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS laat volgend jaar veel minder vluchtelingen het land in. Dit jaar kunnen maximaal 45.000 vluchtelingen een Amerikaanse verblijfsvergunning krijgen. Volgend jaar zijn dat er hooguit 30.000. De aanscherping werd aangekondigd door minister Pompeo van Buitenlandse Zaken. Hij noemt de VS het meest genereuze land ter wereld als het gaat over migratie van mensen die bescherming zoeken. De VS wil, net als veel Europese landen, dat vluchtelingen dichter bij hun thuisland worden opgevangen. De politie heeft in Venendaal elf mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Dat gebeurde tijdens Lampengieteravond, een regionale feestdag. Volgens lokale media hadden tientallen jongeren vernielingen aangericht en bosjes in brand gestoken. Ook werd er met zwaar vuurwerk gegooid. Lampengietersavond wordt elke derde maandag in september in Venendaal en omgeving gevierd om het begin van de herfst in te luiden. Er is onder meer een optocht met versierde boerenkarren en een lampionnenoptocht met verklede kinderen. De Hongaarse regering verzet zich tegen de strafprocedure van het Europees Parlement. Dat heeft een woordvoerder van premier Orbán gezegd. Het Europees Parlement sprak vorige week uit dat de Hongaarse regering corrupt is... en de democratie en de persvrijheid uitholt. Volgens premier Orbán is die kritiek absolute onzin. Als er inderdaad sancties komen, stapt Hongarije naar het Europees Hof van Justitie. Orbán heeft ook gereageerd op het plan van commissievoorzitter Juncker... om de Europese grensbewaker Frontex te versterken. Orbán noemt het onacceptabel als Frontex de Hongaarse grenzen gaat bewaken. Magda Mendes heeft de Gouden Notenkraker gewonnen. De Nederlands-Portugese singer-songwriter ontving de prijs. Die wordt toegekend door collega-artiesten afgelopen avond in Paradiso in Amsterdam. De zilveren notenkraker voor aanstormend talent ging naar Nina June.